uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Superspreads Festival Verknipt heeft zich keurig aan de coronaregels gehouden. Volgens de GGD werd er bij de ingang streng gecontroleerd of bezoekers zich hadden laten testen. Toch raakten er meer dan duizend mensen op het house- en technofeest besmet. Waarschijnlijk kon het virus binnenkomen doordat sommige mensen het pas na hun test opliepen. Eh, wat we zien is dat nou ja, mensen dus ruim van tevoren zijn getest. En dat het dus zo kan zijn dat je eh, tijdens het festival... Nou besmettelijk wordt. Eh, we weten bijvoorbeeld ook dat je al besmettelijk bent twee dagen voordat je klachten hebt. Dus daar zit gewoon een tijdsmarge in. De GGD in Utrecht heeft niet het idee dat er iets mis is gegaan of is gefraudeerd. Coronavaccins zijn vijf keer duurder dan nodig. Oxfam Novib en andere hulporganisaties hebben dat berekend. Komt doordat grote medicijnfabrieken zelf de prijs kunnen bepalen. Oxfam vindt dat de patenten voor vaccins vrijgegeven moeten worden. Farmaceuten zijn daartegen omdat zij hebben geïnvesteerd in de vaccins. Een Griekse sportcommentator is ontslagen omdat hij tijdens een Olympische tafeltenniswedstrijd een racistische opmerking maakte. Hij kreeg de vraag waarom spelers uit Zuid-Korea zo goed zijn in die sport en zei toen ik snap ook niet hoe ze met hun spleetogen dat balletje heen en weer kunnen zien vliegen. Hij heeft hem nog niet binnen, maar surfer Kiran Badlou kan zijn Olympische goud zowat ruiken. Na vandaag is zijn voorsprong zo groot dat hij tijdens de laatste race alleen nog maar hoeft te finishen. De eerste felicitaties zijn dan ook al binnen van, van de vorige Olympische kampioen. Dat was Dorian. Ja, dus van Rijsselbergen, dat, dacht ik al. Ja, nee, dat was super gaaf. Die, eh, die zit alles te kijken. Het is midden in de nacht bij hem thuis. Eh, dus die heeft kleine oogjes, uh, maar die vindt het super gaaf. Dus die hadden we net even op de FaceTime. En ik denk dat we hem straks ook nog even een keer gaan bellen. En iets uitgebreider dan. Ja, wat zei hij in eerste instantie al tegen je? Hij zei eh, een scheldwoord en dan heel gaaf. <laughs> hij moet wel nog even wachten tot het definitief is. De laatste race is overmorgen. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het kan ook regenen af en toe. Het is 19 tot 22 graden. Morgen meer buien, flink wat wind en 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in onze regio op de binnenring van de A10 Noord bij de afrit Volendam. Daar staat 3 kilometer met een kwartier vertraging. Want er zijn daar bomen langs de weg omgewaaid.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 And his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster. Say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business. And his name ain't none of your business. oh. oh, oh. like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh, All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my is ZFM Zandvoort.